2 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Archeologen hebben in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidse Rijn... een bijna 2000 jaar oude weg blootgelegd. Deze Romeinse A1 was een belangrijke verkeersader... en dateert volgens een archeoloog van ongeveer 150 na Christus. Al in 1997 vonden gravers de eerste delen van de weg... maar pas onlangs is de weg voor het grootste deel opgegraven. De telefoon van de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis heeft vorige week even aangestaan, dat meldt de Noorse politie. De 46-jarige cybersecurity-expert werd op 20 augustus voor het laatst gezien tijdens zijn vakantie in Noorwegen. De politie zegt nu dat zijn gsm op 30 augustus even is aangezet. Na 20 minuten zijn de simkaarten verwijderd en is er een Duitse simkaart in het toestel gedaan. Wie dat gedaan heeft is niet duidelijk. De verhalen over het privéleven van Alexander Pechtold... hebben geen invloed op zijn positie als partijleider van D66... zegt partijvoorzitter Demmers. Gisteren schreef Pechtold's ex-vriendin... dat hij na de beëindiging van hun relatie heeft gedreigd met karaktermoord. Ze legde daarom haar functie als duoraadslid in Meppel neer. Partijvoorzitter Demmers vindt het geen partijzaak. Ze zal Pechtold dan ook niet om opheldering vragen een krachtige aardbeving in het noorden van Japan zijn zeven doden gevallen. Vooral op het eiland Hokkaido is de schade groot. Huizen en gebouwen zijn ingestort en er vielen zeker 120 gewonden. Tientallen mensen worden nog vermist. In België is geschokt gereageerd op een tv-reportage... over de ultrarechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden. In besloten chatsessies op Facebook worden radicale, racistische en gewelddadige standpunten uitgewisseld... en de leden zeggen zich voor te bereiden op een burgeroorlog... Het Vlaamse OM onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Het weer op veel plaatsen bewolking en regenachtig. Regen soms met onweer en veel neerslag in korte tijd. Later vandaag vanuit het westen geleidelijk droog. Vanmiddag liggen de maxima tussen de 16 en 20 graden.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 Dit programma Matchbox is te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En wil je kijken en luisteren, dan tik je even in op het internet zfm-live. Mijn naam is Bart van der Meer we gaan zo meteen beginnen met John Lennon en daarna Queen. Veel plezier het komende uur. jaar was 1978 en dit nummer komt van het album Jazz... en het werd geschreven door Brian May en dus heette Fat Bottomed Girls... en dat was ook nog de bekant van het nummer Bicycle Race. Ehm, en we begonnen met Sweet Little 16 van <laughs> John Lennon... van een LP getiteld Rock and Roll en die kwam uit 1975. In 1986 bracht Paul Simon een eh, album uit met de titel Graceland... En dat was in de tijd van de Walkmans. En die had ik toen ook met een eh, cassettebandje erin. En we waren onderweg naar eh, Australië met het vliegtuig. En de hele weg, al die uren, heb ik alleen maar Graceland zitten luisteren. En daar hoorde natuurlijk ook bij Diamonds on the Soles of Her Shoes. awa awa akujwayelekile kanjani awa awa kodwa ezinsukwini zanamhlanje awa awa sibona kwenzeka kanjani awa awa amantombazane She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta na na, ta na na na. She got down of her shoes. Ta na na, ta na na na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. People say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds behind And I could say, ooh, As if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of shoes. compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. Everybody, you would know what I was talking about. I mean, everybody, you would know exactly what I was talking about. I'm talking about time. tijdens die reis naar Australië ook een stopover van 7 uur in Singapore. Dus ik heb al die uren <laughs> heb ik werkelijk kunnen genieten van het album van um, ehm, Graceland. Hey, ho, hey, hey, ho hey, hey. Dat hadden we niet afgesproken. Dat gaan we niet doen. Zometeen. Je bent zometeen aan de beurt. Maar ik heb dus eh, echt urenlang kunnen genieten van het album Graceland van Paul Simon. Eh, hoe groot? Hoe groot acht je de kans dat je eh, de groep Vanity Fair twee keer hoort in een half uur. En dan met twee verschillende nummers. Ruud en uh, Beb die, eh, eh, die hadden het laatste nummer... Hitch a Ride van Vanity Fair. En wij zijn nu toe aan de nieuwe binnenkomers... in de top 40 van 50 jaar geleden. 6 september 1968. En de eerste komt van de groep Vanity Fair... met I Live for the Sun. En die staat op 34. in the Ride, dat was nog een redelijke hit voor eh, de Vanity Fair. Maar deze I Live for the Sun, die kwam dan wel binnen op 34. Maar dat was het dan ook wel. Een paar plaatsjes hoger op 31 vinden we een fantastisch mooie instrumentale van Mason Williams. Hier is Classical Gas. 31 Classical Gas van Mason Williams. De volgende is de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 21. En dat is dan... De klapper van de week. En ik ga hem niet aankondigen, want dat zou overkill zijn. Hier is de hoogste nieuwe binnenkomer. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. Okay. Dat waren de Shadows uit 1964 met eh, The Lonely Bull of El Solo Toro van hun album Dance with the Shadows. Eh, we gaan naar 1962, we gaan luisteren naar Roy Orbison, The Big O en Dream Baby, How Long Must I Dream? Baby, How Long Must I Dream? Dat was Roy Orbison. En dan zijn we toe aan de tip van Willem. En die komt deze week van de groep Cream. Met natuurlijk onder andere Eric Clapton. En eh, op deze plaat die we gaan draaien... speelt ook George Harrison mee. Maar niet onder zijn eigen naam. Maar onder de naam Langelo Misterioso. Jawel. Hij speelt ook ritmegitaar en geen uh, Want dat deed Clapton natuurlijk wel. Eh, de eigenlijke titel van het nummer dat, is Bridge... Maar Clapton had dat verkeerd gelezen en had daarvan gemaakt badge. Jawel, dat kan natuurlijk voorkomen. En de eh, tekst die is niet helemaal dat je zegt van waar gaat het ergens over. En dat komt ook vanwege het feit dat eh, de tekst is geschreven door George Harrison ehm, en Clapton... naar aanleiding van eh, conversaties die George met Ringo had onder invloed van drank. In ieder geval, hier is Cream met Badge. Goodbye was dit Cream met Badge. Ehm, een ander album uit 1968, want daar kwam dit album ook vandaan... kwam van de Moody Blues, Days of Future Past. En daarvan draaien we Tuesday Afternoon, Forever Afternoon.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 48 jaar oud. Your Song van Elton John uit 1970. Dan gaan we nu luisteren naar een top 100 hit uit het jaar 1962. Hier is Tommy Rowe en Sheila. said you would never leave. said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together, man. This little girl is fine. Oh, this little girl is fine. Yeah, this little girl is fine. gelukkig hebben we nog heel veel geweldige muziek van Aretha Franklin. En dit was het nummer Think uit 1968. We gaan even wat eh, jaren verder terug in de tijd, naar 1957. En dan komen we tegen Jimmy Rogers met Honeycomb. Honeycomb, honeycomb. Well, it's a darn good life and it's kind of funny how the Lord made the bee and the bee made the honey and the honeybee looking for home. And they call it a honeycomb and they from the world and they gathered all of the honeycomb in the one sweet fall and the honeycomb from a million trips made my baby's lips so oh, honeycomb. Oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. Got a hank of hair and a piece of bone that made a walking, talking honeycomb. Well, honeycomb, oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb. And the Lord said, Now that I made a bee, I'm gonna look all around for a green, green tree. And he made a little tree, and I guess you heard. Pop then? well, he made a little bird, and they waited all around until the end of spring. I get every note that the birdies is singing, they put them all into one sweet tone. For my honeycomb, oh, honeycomb, oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. Got a hank of hair and a piece of bone, and made a walking, talking honeycomb. Well, gonna call it love. And he roams the world, looking everywhere, We're getting love from here, love from there, and he put it all in a little old part of my baby's heart. Oh, honeycomb, oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. Got a hank of hair and a piece of bone that made a walking, talking honeycomb. Well, honeycomb. week draaide ik Sugar Time van Maguire Sisters... en de componist van dit nummer, Honeycomb... werd geïnspireerd door dat nummer om dit nummer te schrijven. Honeycomb van Jimmy Rogers. De laatste vocale voor het nieuws van drie uur. Hier is Pussycat met Georgia. Tweede hit na Mississippi en ook nummer 1.